Ook Sony, Visa en Coca-Cola willen dat de berichten over omkoping goed worden onderzocht. De FIFA is tot nu toe niet ingegaan op de beschuldigingen. Er is een intern onderzoek ingesteld naar het besluit om het wereldkampioenschap in 2022 aan Qatar te gunnen. Vorige week bracht de Engelse krant The Sunday Times naar buiten dat Qatar het WK binnen heeft weten te halen door omkoping. Die geruchten waren er al langer, maar nu zou er echt bewijs zijn. Sony heeft in het afgelopen jaar meer spelcomputers verkocht dan Nintendo. Het is voor het eerst in acht jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Japanse zakennieuwsite. In het voorbije fiscale jaar zijn er in totaal bijna 19 miljoen Playstations van Sony verkocht... tegen ruim 16 Wii-spelcomputers van Nintendo. De Xbox van Microsoft ging bijna 12 miljoen keren over de toonbank. Afgelopen vrijdag maakte Nintendo bekend dat het Europese hoofdkantoor in Duitsland dichtgaat. Daarbij gaan 130 banen verloren. Een man en een vrouw hebben in de Amerikaanse stad Las Vegas twee politieagenten doodgeschoten die aan het lunchen waren in een pizzeria. Een van de twee schutters riep, dit is een revolutie. De twee vluchten daarna naar een filiaal van het warenhuis Walmart aan de overkant van de straat. Volgens de politie riep de man daar dat iedereen naar buiten moest. Vervolgens schoten ze een van de klanten dood. Achter in de winkel pleegden de twee daarna zelfmoord. Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk. Het weer in het zuiden en zuidoosten kan nog een enkele onweersbui voorkomen. Het is een graad of 17. Overdag eerst wolken, zon en een lokale bui.